Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Feyenoord-hooligans hebben gisteravond bestuursleden van hun tegenstander aangevallen. De Rotterdammers moeten vanavond in de Conference League tegen Union Berlin uit Duitsland. Een deel van de leiding van die club werd gisteravond in een restaurant door tientallen mensen aangevallen. De eigenaresse van de tent vertelde erover bij Rijnmond. Eigenlijk rond een uurtje of iets voor tien eh, brak de hel los. Er hoorde overal gejuich eh, en gezang van liederen. En toen eh, stormde heel het terras van de mensen die op het terras zaten. En dat waren de bord van Union Berlin naar binnen. En toen zagen we overal glaswerkstoelen en tafels over het terras heen vliegen. In totaal werden ongeveer 25 mensen bekogeld. De politie heeft één persoon aangehouden, de anderen zijn er vandoor gegaan. De directie van Feyenoord heeft zijn excuses aangeboden voor het incident en noemt het een laffe daad. In Groot-Brittannië gaat een nieuwe variant rond van het coronavirus. Het is nog steeds wel de Delta-variant, maar waarschijnlijk iets besmettelijker. Het RIVM zegt dat de nieuwe versie ook al in Nederland rondgaat, maar dat er nog niet heel veel mensen mee zijn besmet. Moskou gaat opnieuw in lockdown. Volgende week gaan winkels, bars en restaurants dicht en mogen alleen essentiële winkels zoals supermarkten en apotheken open. Ook scholen en de kinderopvang in Moskou zijn in elk geval tot 7 november dicht. Het wordt steeds duidelijker hoe groot de stormschade van gisteravond was. Bij dit vakantiepark in de Achterhoek raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Het duurde denk ik 20 eh, seconden of zo eh, dat, dat deze windhoos er overheen kwam. En eh, die heeft in, in, in een hele korte tijd dus een heleboel eh, schade veroorzaakt. Wij zijn nog heel lang bezig om <laughs> alle ellende op te ruimen. Op andere plaatsen ging het er nog iets heftiger aan toe. Bij Jesse uit Barendrecht sloeg de bliksem in bij zijn huis. Eh, de buurman die heeft een dakpan op zijn hoofd gekregen door het raam. Die was er tegen aangevlogen en volgens mij nog van een straat hierachter weet ik wel dat iemand van het glas snijwonden had. Het weer nog veel regen en wind vandaag. Op sommige plaatsen kan het weer onweren en hagelen. Vanavond iets rustig, maar morgen weer onstuimig met ongeveer 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging bij Amsterdam. Dat begint met de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 2 kilometer met een half uur oponthoud.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 Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Y quiero verme como tú me ves. With quiero verte como tú te ves.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 head. softly smile. I know she must be kind. en zomerhits. Ese amor llega sin esta manera known you too long for us to have our thing. So baby, let's get it on. Drinking wine and killing time, the summer sun. You I wanted you so long. why you have to that could it be this? The in your eyes. silent wings. You fly away on down in June Long enough to bloom Flowers on that sunbeam dress you wore in spring Yeah, yeah The way we left us one Why did you drop that bomb on me?